Volgens de plannen moet een samenwerkingsverband van burgers... voorrang krijgen bij een gemeentelijke aanbesteding. De partijen hopen dat het op deze manier makkelijker wordt voor burgers... om overheidstaken op zich te nemen. Volgens PvdA-leider Samson zit er meer waarde in als mensen iets zelf doen in plaats van een grote multinational. Het laatste deel van de Nederlandse Olympiërs is weer terug in Nederland. Onder begeleiding van twee F-16's vlogen de sporters in een speciale oranje Boeing 777 over het land om daarna te landen op Schiphol. De ploeg wordt vanmiddag bij de RAI in Amsterdam gehuldigd. Morgen gaan ze langs bij premier Rutte en het Koninklijk Huis. Verder worden ook nog veel sporters in hun woonplaats gehuldigd. Het sporttribunaal CAS in Lausanne heeft de schorsing van Rusland voor de Paralympische Spelen vanwege het dopingschandaal bekrachtigd. Nu Rusland dit beroep heeft verloren, mogen de Nederlandse zitvolleybalsters die op het kwalificatietoernooi in de finale van Rusland verloren alsnog naar Brazilië. Vanaf vandaag is het Nationaal Hitteplan van kracht. Daarmee roept Gezondheidsinstituut RIVM iedereen op om extra te letten op mensen die kwetsbaar zijn. Het warme weer leidt tot gezondheidsrisico's bij ouderen, chronisch zieken, heel jonge kinderen en mensen met overgewicht. Het Nationaal Hitteplan blijft van kracht tot de temperatuur daalt tot onder de 27 graden en het s'nachts afkoelt tot onder de 20 graden. Vanaf morgen is er ook kans op smog, wat kan leiden tot problemen bij mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen, ouderen en sporters. Het RIVM adviseert hen smiddags binnen te blijven. Het weer. Overal schijnt de zon flink. Het wordt tussen de 25 en 28 graden. Morgen wordt het nog warmer. Op veel plaatsen wordt het dan 30 graden. En donderdag kan de temperatuur oplopen tot 33 graden.